Goedemorgen, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De VS wist al anderhalve week dat de Wagner-groep van plan was om zich tegen het Russische leger en Poetin te keren. Dat zeggen Amerikaanse kranten. De geheime diensten hebben dat niet naar buiten gebracht... omdat ze bang waren dat Poetin Amerika zou beschuldigen van een staatsgreep. De Wagner-groep is een club die eerst meevocht met Rusland tegen Oekraïne... maar zich de afgelopen dagen tegen Poetin keerde en richting Moskou kwam. Uiteindelijk besloten ze dus om te stoppen omdat ze naar eigen zeggen geen bloedbad wilden. En toch is het een klap voor Poetin, zegt deze expert. Nu blijkt in één keer dat eh, ja, een grote groep van duizenden tot de tanden bewapende mannen... zomaar door heel Europees Rusland richting de hoofdstad kunnen optrekken. En dat de Russische autoriteiten niet veel meer wisten te doen dan eh, zelfs met een bulldozer een weg te doorgraven... zodat ze daar niet door zouden kunnen komen. Kan niet anders eh, dan toch eens een weerslag hebben op het, in ieder geval het imago, het publieke imago van president. De politie en de marechaussee hebben een illegale rave op een militair oefenterrein gestopt. Dat feest was vannacht op de Veluwe in een gebied waar wordt geoefend met wapens, waaronder artillerie en mortiergranaten. Tijdens die rave vannacht was er niet zo'n oefening. Twee mensen zijn opgepakt. De Elfsteden triathlon van Maarten van der Weijden zit erop. Vanochtend werd hij binnengehaald in Leeuwarden. Met zijn actie om 600 kilometer te zwemmen, fietsen en wandelen... heeft hij tot nu toe 3,7 miljoen euro opgehaald. De finish zou eigenlijk gistermiddag zijn, maar daar was hij te moe voor. En ook duurde het zwemmen langer dan gepland. En wat doet een kogelstootster bij de 100 meter horde? Die vraag stelde de Belgische Jolien Baumquo misschien ook wel aan zichzelf. De atlete die de race eigenlijk zou lopen was geblesseerd. En dus moesten de Belgen last minute op zoek naar een vervanger. Een andere hoorderloopster was er niet. Dus dan maar een kogelstootster, dachten ze. Keep it on her own Instagram today, hashtag this is not a joke. I am gonna run <laughs> the 100 meter hurdles Call my team. It's all about the team points. Ja, het was dus belangrijk dat er iemand zou meedoen... omdat er zo tenminste nog één punt verdiend kon worden. Dat werden er uiteindelijk zelfs twee... omdat dat iemand anders gedisqualificeerd werd. Ze finishte in 33 seconden en dat is bijna 20 seconden langzamer dan de winnares. Heb ik nog het weer voor je. Het wordt weer zo'n zonovergrote dag met een graadje of 30. Vanavond blijft het nog lang droog. Vannacht kan er wel een buitje vallen en op sommige plekken ook met onweer. ZFM, verkeersupdate.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 Uh, tales from the elders said if we don't know history, the mystery will drown us. And the idea is filling me with dread. Cause who wants a future over cautious where we tread? let me ease Looking for pieces to play by Trying to find a rhythm, found a drummer that creates uh. The road is long, they say it isn't in our favor But what we overcome, there has to be a higher savior Do the arrows know that the rivers still flow Red rose from our homes, just like the stories told uh, I am a product of the history sold But you cannot acquire what the gift in me holds nah. know where home is, my heart is in case I could be lost in the walls of this place I raise my voice, echoes out just in case I Arachuku, the route I could take Rivers show me a home I could trace eh, And it won't be long till I get my escape. Elevate with my people's synergy. Let me rise, let me see my history. Nah, and it won't be long till I get my escape. Elevate with my people's synergy. Let me rise, let me see my history. Like. I know where home is, my heart is encased. Welkom terug bij CFM Jazz. U heeft geluisterd naar Camilla George. Zij eh, komt uit Engeland. Zij is groot geworden inmiddels in de eh, Londense jazz scene. In, ehm, ze komt oorspronkelijk uit, eh, uit Afrika, uit Nigeria. En ze is al vroeg gemigreerd naar Engeland. En ze begon op haar eh, elfde met saxofoon spelen. Ze studeerde aan het Trinity College of Music in eh, Londen... en ze trad al eh, vroeg op met haar band Jazz Jamaica in Engeland... in de Ronnie Scott's Jazz Club. Ze bracht een album uit in 2014, Izang... waarmee ze eigenlijk op slag bekend en beroemd werd in Engeland. In 2018 bracht ze een album uit The People Could Fly waarin de verhalen van de tot slaafgemaakten... Ehm, die hun kinderen vertelden over, eh, over hun eh, ervaringen als inspiratie dienden. Haar nieuwste album heet Elbio Elbio en het is een eerbetoon aan haar stam uit eh, Nigeria, Libibio. We gaan verder in de tweede uur met nog veel meer artiesten. Veel verschillende stijlen, veel verschillende uh, oorsprong van waar de muzikanten vandaan komen. En de volgende is Furcus McCready. Hij komt uit Schotland. Hij heeft in 2021 een album eh, gemaakt dat heet Carn. En daarvan ga ik draaien de Stones of Broadcar. Fergus McGrady met de Stones of Broadcar. Ik ga verder met ehm, ja, de alt- en sopraansaxofonist, maar ook pianist Kenny Garrett. Hij heeft al een enorme carrière achter de rug. Hij heeft, eh, eh, is eigenlijk begonnen bij Duke Ellington en heeft eh, met vele grootheden samengespeeld. Zoals Freddie Hubbard, Woody Shaw, Art Blakey en Miles Davis. Hij is nog steeds actief en hij komt ook nu weer naar Noordsea Jazz. Hij is geïnspireerd door... Ehm, door ehm, ja, eigenlijk andere instrumentalist, instrumentalisten, moet ik zeggen. Jackie McLean, Roy Haynes, Marcus Belgrave, Keith Jarrett en Christian Lavisa. Hij heeft in 2012 een album uitgebracht dat heette Seeds from the Underground. Hij speelt erop samen met onder andere Benito Gonzalez op piano, Ned Reeves op bas, Ronald Brunner op drums, Rudy Bird op percussie en Delka Prescott op zingt. Het nummer heet Wiggins. dat was Kenny Wiggins. Kenny Wiggins. Ik bedoel natuurlijk het nummer Wiggins van Kenny Garrett. Ik ga verder met Son Little. Hij is een, ehm, ja, een artiest met hele diverse invloeden. Zijn echte naam is Aaron Livingston. Hij speelt gitaar en zingt. Hij is eigenlijk ehm, eh, een, een, een, liefde, voorliefde heeft hij voor de roots en de urban crossover, zoals ze dat noemen. Maar hij laat zich ehm, eh, beïnvloeden door, ook door hip-hop, eh, onder andere door The Roots. Maar ook bijvoorbeeld door Mavis Staples. En dat leidt tot hele interessante muziek. Ik heb een ehm, album eh, uitgekozen. Zijn laatste album, dat heet Like Neptune. Het nummer heet Inside Out. En eh, luister vooral naar zijn stem. Ik vind hem een beetje lijken op Lenny Kravitz. Maar misschien hoort u wat anders daarin. Het nummer heet Inside Out, Son Little. down, baby. Ja, dat was Son Little met Inside Out. Ik ga verder met Winter Marsalis. Hij is een van de grote namen die ook dit jaar naar North Jazz gaat komen. En hij komt samen met de Jazz at the Lincoln Center Orchestra. En dat is een eh, big band uit eh, New York... die al jarenlang honderden optredens per jaar geeft. En onder de leiding van eh, Winter Marsalis grote stukken heeft gemaakt. Straks meer van Winter Marsalis. En, maar eerst een eh, nummer van voor de tijd dat hij met de Jazz at the Lincoln Center Orchestra speelde. En dat ehm, komt van het album The Black Coats from the Underground uit 1985. En het nummer heette Priscinian Man, Winter Marsalis. Wynton Marsalis met Parisian Man van het album The Black Coats. Niet alleen Wynton Marsalis komt, maar zijn broer Brentford Marsalis komt ook. De familie eh, Marsalis, vader Alison Marsalis, overleed ehm, vorig jaar... is een hele muzikale familie. Ze hebben zes broers en eh, vier daarvan zijn in de jazzmuziek gegaan... en twee daarvan zijn heel groot geworden, Wynton en Branford. Bransford Marsalis, hij eh, speelde onder andere eh, bij, Art Blakey's en Jazz Messengers, bij Clark Terry. Heeft een aantal jaar eh, bij zijn broer gespeeld in, in zijn band. Heeft ook bij Sting gespeeld in zijn band. En heeft ook bijvoorbeeld op tv veel opgetreden. Hij was de muzikale ehm, mastermind van The Tonight Show van Jay Lennon. Maar heeft ook optredens gemaakt richting de pop heeft bijvoorbeeld bij The Grateful Dead een tijdje gespeeld. En eh, daarnaast ook bij Marsalis. Ehm, ik ga verder met, eh, met het nummer van dit album eh, van hem. Het nummer heet Doxy. Hij wordt vergezeld door de zanger Kurt Elling... die we eerder hebben gehoord vandaag. En het album dat heette Upward Spiral uit 2016. Het Brentford Marsalis Quartet. We moved around a lot when I was a kid... cause my daddy was the traveling type... The last thing in the world that he'd like to do was to watch that box and smoke a pipe. Yep, wet lived all over the city and the country. And that's the reason why I got itchy feet and I want to kiss this down goodbye. The only thing I'll miss, yeah, after I'm gone, is this very special woman I know quite a lot of ways to get me to stay, even though I really want to go. Hey, she, wild, that doxy, fine and foxy. But that's the reason why I'm kicking around and I want to kiss this town goodbye. So black bitch, blabber, blabber, that, that, that, that. you walk by the pleasure of doubt. samen met Kurt Elling. Ik ga verder met ehm, ja, Gregory Porter. Hij komt ook weer naar North Jazz. En hij is natuurlijk een fantastische zanger. En in 2013 heeft hij samen met het David Murray Infinity Quartet... een eh, prachtig album opgenomen. Het album heet Be My Monster Love. En het nummer wat ik ga draaien heet About the Children. about the children, about the seeds that are trying to grow. It's still about the children, about the flowers that have not been plucked. It's still about the children, about the seeds that are trying to grow. It's still about the children, about the fruit that has not been picked. The child inside of you let die. But you must take control of the child so the child won't hurt you. We need time to play, time to take a nap. We need a shoulder to cry on, someone who's got our back. it's still about the children, the little feet trying to fit into our shoes words from our mouths, they heard from our tongues. Lashes of lust and hate with blisters of blame. Words like stones that pour down like rain. It's still about tomorrow becoming yesterday. Each one of us paves the way for a child like us to grow. Dance to our music and stay in the flow like a stream. This is our dream. Whoa. Gregory Reporter, samen met het David Murray Infinity Quartet. Ik ga gauw verder, want ik heb nog twee heerlijke nummers klaarstaan. Van Morrison komt ook naar North Jazz dit jaar. En in 2018 speelde hij samen met Joey De Francesco op het album You're Driving Me Crazy. Het nummer heet The Things I Used To Do, Van Morrison. Things I used to do I don't do no more but my searching will always be in vain. If I way across town with, with some fancy man. The things I used to do, I don't do no more. Things I used to do, I don't do no more. wanted too. Luister naar Van Morrison met de Things I Used To Do. Ik ben al eh, toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. En vandaag stond het geheel in het teken van Noordsea Jazz. Ik heb een eh, uitzending samengesteld die een, uh, ja, een hopelijk een goede indruk geeft... van wat er allemaal op zo'n festival voorbij komt. Het is divers, het is een ontdekkingstocht, persoonlijk... voor mij ook nog steeds. En ik denk ook voor vele andere mensen die daar naartoe gaan. En het het laatste nummer wat ik heb klaarstaan, dat is van Winter Marsalis. Ik heb hem al eerder voorbij laten komen. Hij komt dit jaar met het Lincoln Center Jazz Orchestra. En met het Lincoln Center Jazz Orchestra heeft hij vele opdrachten vervuld. En in 2008 kreeg hij de opdracht om een eh, stuk te schrijven... voor de 200ste verjaardag van de Harlem Abyssinian Baptist Church. En het was een geweldige eh, uitvoering waar ze een album van hebben opgenomen. Het is een, eh, ja, een, eh, een, samenstelling van een big band samen met een 70 man en vrouw sterk gospelkoor. Het nummer wat ik heb uitgekozen heet The Sermon, The Unifying Power of Prayer. En het is samengesteld door Winter Marsalis, maar ook door Damien Sneed. En u hoort daarop ook Coral Le Chateau. Winter Marsalis met ehm, de Lincoln Center Jazz Orchestra. Fijne zondag en tot de volgende uitzending. And the book says that God's house is a house of prayer. There's so many times that we don't feel unified. We're separated, we're divided. Protestant against Catholic, Muslim against Jew, Buddhist against Hindu. We're divided by custom, we're divided by ritual, we're divided by tradition, the one thing I've noticed, how about you? And that is that there's one thing that seems to pull us all together, and that's the power of prayer. Muhammad prayed, Moses prayed, Jesus prayed, Krishna prayed, Buddha prayed. Everybody knows how to pray. And every now and then you need to quiet yourself, settle down, and uh, Think about what has brought us together. Not long ago, we lost some of our children in Newtown. Everybody knew how to pray then. Prayer is not the thing of last resort, prayer is the thing of first resort. Not long ago, we, we lost children in Columbine. We had a tragedy in Aurora. People knew how to pray then. Seemed to bring us all together, didn't it? 9 11, even on 9 11, I was standing right next to him, so I know he was an atheist. He bowed his head in prayer. We all know the power of prayer. And why do we leave in prayer? Because we know that prayer changes things. Prayer gives you strength when you're feeling down and weak. Prayer gives you courage in the face of fear. And so, all of us here today ought to understand the real strength of prayer. And in this room tonight, I bet there's somebody who's going through something that's real challenging. Somebody who finds it difficult to even overcome where they are. But I'm here to tell you that if you would just move yourself to prayer just for a few moments, you will find out how prayer can change your life and can even make a hopeless situation find hope.